4 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Veel chronische Lyme-patiënten ervaren de kwaliteit van hun leven als erbarmelijk. Dat meldt het AD op basis van de eerste Nederlandse Lyme-monitor... een enquête onder 1700 volgers van de Lyme-vereniging. Vrijwel allemaal geven ze aan dat ze het leven zwaar vinden. Ze kampen onder meer met gewrichtspijn en vermoeidheid. Drie op de tien chronische patiënten hebben de afgelopen maand in meer of mindere mate gedacht aan zelfdoding. De Lyme-vereniging biedt de monitor dinsdag aan aan de Tweede Kamer. De vereniging hoopt dat er een plan wordt bedacht om de situatie van de tienduizenden chronische Lyme-patiënten te verbeteren. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen in de provincie Uruzgan werkten, voelen zich door Nederland in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad vertellen drie tolken dat vier collega's zijn vermoord en dat zij zelf ernstig worden bedreigd. Een van de tolken zegt dat hij hulp heeft gevraagd bij de Nederlandse ambassade in Kabul, maar daar niet naar binnen mocht. Hij kreeg een vragenlijst mee die hij moest invullen en daarop hoorde hij niets. Tussen 2006 en 2010 werkten ruim 100 Afghanen als tolk in Oeruzgan. Ongeveer een kwart van hen zou zijn ondergedoken. Het ministerie van Defensie wil niet ingaan op individuele gevallen. Een wipstoeltje van het merk Fisher Price mag in de Verenigde Staten niet meer worden verkocht. Het stoeltje wordt in verband gebracht met de dood van 30 baby's in de afgelopen 10 jaar. De kinderen vielen uit het wipstoeltje omdat ze niet goed vastzaten, of ze draaiden op hun buik en stikten. Sinds 2009 zijn er ongeveer 5 miljoen van verkocht in Amerika. Die worden allemaal teruggeroepen. Consumenten krijgen een kortingsbon of hun geld terug. Niet duidelijk is of het rock-and-play stoeltje ook in Nederland is verkocht. Het weer. Vannacht opklaringen waarbij de temperatuur in het binnenland daalt tot iets onder het vriespunt.